Nederlandse top 40. Happy staat voor de 42e week in de hitlijst en verslaat daarmee Huilen is voor jou te laat van Corrie en de Rekels. Dat nummer stond in 1971 41 weken in de lijst. Het weernocht is opnieuw wisselvallig vandaag met in de noordelijke helft van het land de meeste regen. Het is 14 tot 18 graden. Vanaf donderdag droger, meer zon en een paar graden warmer. Dit, dit is Johnson Hoka van de ANWB. In de Randstad staan files op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort. 4 kilometer voor knooppunt Hoevenlaken. A4 richting Amsterdam 2 kilometer bij Zoeterwoude. Op de A9 richting Amstelveen, 2 kilometer bij Badhoevedorp. Een stuk langer is op de A12 Den Haag richting Utrecht. Daar staat tussen Woerden en het Oude Rijn 6 kilometer. Bij Knoop het Oude Rijn is de verbindingsweg naar de A2 richting Den Bosch dicht vanwege een spoedreparatie. Verkeer in de regio Den Haag kan beter omrijden via Amsterdam. Verkeer vanuit Rotterdam met bestemming Utrecht kan beter omrijden via Gorkum over de A15 en de A27. Op de A15 Rotterdam richting Gorkum staat 2 kilometer bij Sliedrecht. En op de A16 Breda richting Rotterdam, daar staat tussen Knoop Ridderkerk en Rotterdam Feyenoord 3 kilometer.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 De accijnzen op benzine, LPG en diesel gaan niet omlaag. Pomphouders en de oppositie in de Tweede Kamer hadden daarbij het kabinet op aangedrongen... omdat vooral tankstations in de grensstreek het moeilijk hebben. Later vandaag komt staatssecretaris Wiebes met een uitgebreid rapport... over de hogere accijnzen en de gevolgen voor met name de grensstreek. Mensen die zorgen voor een ziek familielid en daardoor een lager inkomen hebben... moeten meer schadevergoeding krijgen. Dat zegt staatssecretaris Teven. Nu worden alleen de kosten vergoed tot het bedrag dat mensen kwijt zijn aan professionele hulp. Teven wil dat voortaan ook het verlies aan inkomen van het slachtoffer en de verzorgers meetelt. En verder wil Teven een vaste vergoeding voor naasten van slachtoffers met ernstig blijvend letsel en ook voor de nabestaanden. De ANWB wil dat er een onderzoek komt naar het aantal verkeersongelukken van de laatste tijd. De bond heeft geen exacte cijfers, maar heeft het gevoel dat het aantal ongelukken flink is gestegen. Volgens de ANWB zijn de afgelopen periode veel vaker trauma-helikopters ingezet dan normaal. De Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid ziet geen stijging van het aantal verkeersslachtoffers. Werknemers van de sigarettenfabriek van Philip Morris in Bergen op Zoom zijn begonnen met een staking. Ze eisen een beter sociaal plan. Philip Morris wil de fabriek op 1 oktober sluiten en daardoor raken meer dan 1200 werknemers hun baan kwijt. De staking duurt de hele dag. Een aantal VMBO-leerlingen van een school in Amsterdam moeten hun examen wiskunde overdoen, omdat hun examens zijn kwijtgeraakt. Een docent van het hervormd Lyceum West verloor de tas met examens op